De zee zingt langs de kust, haar lied danst met getij. Golven in het zonnelicht, de zee klinkt als een gedicht in de oren. De zee, eindeloos diep, vervuld van een geheim. Dat zoveel schoonheid biedt, de zee, biedt ons met haar lief het te bekoren. Bij storm zweept hij haar golven hoog, grimmig en grauw. Opeens komt hij tot rust en prijkt vredig en blauw. De zee draagt onze schepen ver in het verschiet al brengt hij dikwijls smart de zee, weet altijd mijn hart te bekoren. Zingt aan de deur, Marie, dat is de deur. Bij storm zweeft hij haar golven hoofd, rimmen en vrouw. Opeens komt hij tot rust en pruikt vrede en blauw. De zee draagt onze schepen fel in het verschiet. Al brengt zij dikwijls smart de zee, weet altijd mijn hart te bekoren.